De Kamerleden zouden begin volgende maand naar Turkije reizen, maar zien daarvan af nu de Turkse regering de delegatie niet wil ontmoeten. Die weigering komt doordat ook PVV-leider Wilders deel uitmaakt van de delegatie. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde Wilders vorige week racistisch en fascistisch. De Kamer vindt dat het hart uit de reis verdwijnt als de ontmoetingen met regeringsvertegenwoordigers worden geschrapt. In Enschede is het onrustig in de aanloop naar de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Fenerbahce uit Turkije. Honderden supporters van beide clubs belaagden elkaar rond vier uur op de Oude Markt met fietsen, hekken, glazen en vuurwerkbommen. Tientallen agenten en de mobiele eenheid haalden de twee partijen uit elkaar. FC Twente en Venabatje spelen vanavond in de Europa League tegen elkaar in Enschede. De Raad van State heeft kritiek op de AOW-plannen van het kabinet. Het kabinet wil de AOW-leeftijd in 2020 verhogen naar 66 en in 2025 naar 67. De Raad vindt dat het kabinet beter had kunnen kiezen voor invoering in meer stappen dan twee. Ook zou de verhoging eerder moeten ingaan. Het kabinet legt de kritiek na zich neer. Volgens minister Donner is verhoging in kleine stapjes ingewikkeld en duur. De top van het politiekorps Kennemerland krijgt niet langer een creditcard zonder limiet. Dat heeft burgemeester Snijders van Haarlem besloten. De korpsleiding krijgt voortaan een maandelijks onkostenvergoeding. Aanleiding is een onderzoek van RTL naar de declaraties van hoge politiefunctionarissen. Na het overlijden van Ramses Shaffi is een run ontstaan op zijn cd's en dvd's. Platenwinkel Free Record Shop had een voorraad van zo'n 5000 Shaffi-cd's, maar die waren gisteren vrijwel meteen uitverkocht. Internetwinkel bol.com verkoopt normaal zo'n 40 cd's en dvd's per dag, maar gisteren waren dat er al meteen 2000. Het weer, bewolkt en wat lichte regen.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 But in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets, fear fills their tiny minds. At last, the world is talking now. This ain't no way to treat mankind. doesn't stop the way I am.